Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. I know I must do it alone. When they said I'd never make it, I found strength from within. Cause it is there if you seek it.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 do that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire, shizzle. G's to the biz act, now ladies, here we kiss. And so Sally can wait. She knows it's too late, and she's walking on by. My soul. bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I'm tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. The dance to this motherfucking music be quick to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get. Look. I'm so sorry, ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.